12 uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De problemen met de brandstoftoevoer op Schiphol zijn opgelost. De storing ontstond kort na 8 uur en duurde in totaal drie kwartier. Tientallen vluchten zijn vertraagd en enkele vluchten geannuleerd. Dat had ook te maken met een onweersbui die boven de luchthaven hing. Dan mag er niet op de platforms worden gewerkt. De oorzaak van de storing met de brandstoftoevoer is nog niet bekend. Het brandstofsysteem op de luchthaven wordt beheerd door het bedrijf Aircraft Fuel Supply. Dat is een samenwerking tussen Air France KLM en een aantal oliemaatschappijen. Twee weken geleden waren er ook al problemen met het systeem. Honderden vluchten vielen toen uit of hadden flinke vertraging. In Amsterdam is vanavond een windhoos geweest. Veel mensen hebben beelden ervan op sociale media gezet. De windsnelheden waren waarschijnlijk niet hoger dan 100 km per uur, zegt weer Plaza. Volgens de brandweer zijn er een paar meldingen van schade... waaronder een beschadigde boot, weggewaaide dakpannen en omgevallen bomen. De Amerikaanse winkelketen Walmart gaat reclame met gewelddadige uitingen... weg laten halen uit de filialen. Het gaat vooral om gewelddadige games. Aanleiding is de aanslag van vorig weekend in een Walmart in El Paso. 22 mensen kwamen om het leven. Walmart zegt dat de maatregel is genomen uit respect voor de nabestaanden. De winkelketen blijft wel gewoon vuurwapens verkopen. Sparta heeft in de eredivisie met 4-1 gewonnen van VVV Venlo. De Venlonaren leidden met rust nog met 0-1... maar in de tweede helft scoorden de Rotterdammers vier keer. Sparta staat nu tot zeker morgenavond bovenaan in de eredivisie. Het weer. Er trekken nog wat stevige buien met onweer over het noorden van het land.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 Just la la la la la. It goes around the world. Just la la la la la. It's all around the world. Just la la la la la. It goes around the world. Just la la la la la. It's all around the world.